9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Er komt een groot onderzoek naar DCIS, een voorstadium van borstkanker. Vrouwen worden nu altijd aan die kwaadaardige cellen in de borst geopereerd of bestraald. Maar dat is vaak helemaal niet nodig. In 30 tot 50 procent van de gevallen wordt DCIS helemaal geen borstkanker, blijkt uit onderzoek. Het kankercentrum Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam krijgt nu 18 miljoen euro van onder meer KWF Kankerbestrijding om te onderzoeken of voorspeld kan worden welke vrouwen met DCIS uiteindelijk kanker krijgen. Jaarlijks wordt bij enkele duizenden vrouwen het voorstadium van borstkanker geconstateerd. Bij de Telegraaf zijn vuilniszakken vol documenten van de rechtbank in Amsterdam afgeleverd. Bouwvakkers hadden de papieren, waaronder dossiers van rechtszaken, aangetroffen in een gebouw aan de A10 dat momenteel wordt gerenoveerd. Een woordvoerder van de rechtbank zegt dat het om documenten gaat die vernietigd hadden moeten worden. Die papieren zitten normaal gesproken in afgesloten containers. De Telegraaf heeft alle documenten inmiddels teruggegeven aan de rechtbank. Het CDA wil dat de AOW wordt verhoogd met 150 euro per jaar. Dat is volgens de partij nodig omdat een groot deel van de ouderen de afgelopen jaren onevenredig hard is getroffen door bezuinigingen. Verder wil de partij een lager eigen risico voor de zorg en moet er een overgangsregeling komen om mensen te laten wennen aan een hogere pensioenleeftijd. De plannen van het CDA zouden ruim 2 miljard euro gaan kosten. Bij aardverschuivingen op Bali zijn 12 mensen om het leven gekomen. Vier anderen raakten gewond en veel huizen zijn verwoest op het Indonesische eiland. De autoriteiten zeggen dat het natuurgeweld is veroorzaakt door aanhoudende zware regenval. Voor de komende dagen wordt nog meer regen verwacht... Die kan nog meer aardverschuivingen veroorzaken. Het weer dan nog. Vandaag overwegend droog. Later op de dag kans op een beetje sneeuw in het zuiden. Plaatselijk blijft er wat liggen en kan het glad worden.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 Zeker de moeite waard. En dan kom ik bij een, een oude favoriet van mij. En dat is uh, eh, Dr. John. En die had ook een eh, LP uitgebracht in de Sentimental Mood 1989. Maar dat, ga ik, dat nummer ga ik niet draaien natuurlijk.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 Hey, misbehaving, saving my life for you. Ja, uit de tour Dear Louis, uh, eh, Michel Varenkamp. Uh, even kijken, de boorden. Jay Carter zong hier niet mee, maar staat wel op andere nummers. Frits Landsbergen. Nou, mooie cd. we gaan eruit met Joan Gamora.